Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Als er een kabinet van VVD strafzaken in de rechtszaal straks ook wat zeggen over de tenlastelegging en de strafmaat, heeft de missionair staatssecretaris Teven van Justitie gezegd bij de presentatie van een boek van advocaat Richard Korver. Volgens Teven wordt er tijdens de formatiebesprekingen over een grote rol van het slachtoffer gesproken. Naast meer spreekrecht verwacht Teven ook dat slachtoffers meer mogelijkheden krijgen zich te laten bijstaan door een advocaat. Nu zijn die mogelijkheden beperkt. In Dordrecht is een man van 68 aangehouden. Die wordt verdacht van ontucht. Hij zou tien jaar geleden als conciërge op een basisschool ontucht hebben gepleegd met twee meisjes. ouders van kinderen die op de school zitten en hebben gezeten zijn vandaag ingelicht. Twee meisjes waren destijds een jaar of elf. Politie en justitie sluiten niet uit dat de conciërge meer kinderen heeft misbruikt. Het Zuid-Engelse kuststadje Ilfracombe is ernstig verdeeld over een kunstwerk van Damien Hirst dat vandaag is onthuld. Veel inwoners zijn ontsteld over het 20 meter hoge bronzen naakt aan de waterkant. Het enorme beeld heet Verti. Stelt een hoogzwangere vrouw voor die voor de helft naakt is... en voor de andere helft opengewerkt, zodat onder meer de foetus bloot ligt. Inwoners noemen het beeld onder meer een monster en een belediging voor het fatsoen. Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië met 4-1 gewonnen. Doelpunten kwamen van Lens, Van der Vaart, Martins en Van Persie. Dan het weer. Vannacht opklaringen. Het is zo'n 6 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Tot morgen zo'n 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A7 tussen Zaandam en Hoorn... en op de A28 tussen Meppel en Hogeveen.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 We gaan eh, nog, toch nog iets vertellen over V. Klaassen zelf. Want zij studeerde maar liefst van 1990 tot 1994 jazzzang... aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze werd eh, tijdens de studie al eh, onderscheiden. En dat kunt u ook horen aan haar stem, want die is eh, van uitmuntende klasse. En ze werd beschoten als een van de grootste talenten onder de jongere generatie jazzvocalisten. Vooral eh, Rita Reis gaf meerdere malen blijk van grote waardering voor Vees talent. Maar ze is niet alleen in Nederland ook bekend, eh, want ze geeft ook nog eens een keer les in eh, Portugal. En ze is nu op dit moment verbonden aan Kodaar, het conservatorium van Rotterdam. Daarnaast geeft ze regelmatig masterclasses aan de conservatoria in Amsterdam, Antwerpen, Bern, Den Haag, Groningen en New York. Voor haar meest recente cd werkte Klaassen samen met de Amerikaanse arrangeur en dirigent Bob Broekmaier. Nou, dat is nogal een lijst en we zullen ook nog heel veel van deze geweldige zangeres gaan horen. Maar nu eerst een eh, Erik Vloeimans. Die komt aan de beurt met Images of Washington. Russian zang van Velofsky. Eh, ja, ik heb eh, nog eentje voor eh, die betrekking heeft op het weer eigenlijk. Rain van Priscilla Ann. Well, it's twee grootheden uit de, uit de muziekwereld, als je het mij vraagt. Winston Marsalis en Eric Clapton. Waarin Eric Clapton in het intro, waar, wat we nu hebben, even hebben overgeslagen... aangezien het uh, eh, 3,5 minuut duurt of ehm, aangeeft dat hij altijd al jazz had willen spelen. Echter, uh, ze liet hem niet toe in de jazzwereld. <laughs> Aangezien, eh, ja, dat was gewoon het japje van... met het nummer Leila uiteraard. Ja, ik eh, moet zeggen, ik was zeer onder de indruk van de start van het programma. Hoorde allerlei stijlen door elkaar op een verschrikkelijk goede manier samengevat. En kreeg zelfs kippenvel van. En ik hoop dat Erik Clapton vandaag of morgen gewoon eens doorgaat. En dat we hem hier nog terug zullen zien in het Noordzee Jazz Festival... Of misschien ook in Gent, want ook België is een grootheid geworden... waar het gaat om het organiseren van jazzfestivals. En dan maar jammen met elkaar, dat lijkt me helemaal te gek. We gaan terug naar een uh, zangeres die ik uh, eh, zo'n vorige uitzending ook al eens een keer gedraaid heb. En heb ik het over Alice Babs. En zij eh, kan heerlijk zingen heeft ook nummers van Duke Ellington op haar programma staan op haar cd. En wordt begeleid door Niels Lindberg en zijn orkest. Het nummer Me And you. to the console, my solution, come on It's a wonderful night, gotta take it from me It's a wonderful night, come on and break it on down It's a wonderful night, you gotta shake it for me It's a wonderful night, come on and break it on down Girl, I want it, you got it, your body's like a narcotic The thought is autoerotic, come on and break it on down Can I get it on credit against your brick house? I bet it, take it as far as you let it Come on and break it on down the spot'll get hot. That is ready to pop. Don't even look at the clock. All of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. We rock like Colorado. Get out throwing bottles. We give a about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy is projected. The way that the whole collective consciousness arise like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them, but our style's fucking tops like Dave Beckham. Come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night. break it It's a wonderful night taken from me. It's a wonderful night. The truth I'm adamant, rough and hard as the granite get. Never hesitant upon a mic, strike quick like an avalanche. Hijack you like a Comanche. I'm a man on a mission. go with the party people dancing, uh-huh. And set the mood for all the plotting and romancing, uh-huh. It's a wonderful night, we got the answer, come on. It's a wonderful night, You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on on and break it down. It's a wonderful night, You gotta shake it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Ja, dat was het wel heel erg eh, lekker. En dat brengt me tegelijk eh, bij de nederpop-hits uit de jaren 60. En er zat natuurlijk ook veel boogie-boogie bij. En ik kom dan op een band uit Den Haag, Living Blues. Het is een bluesband die excelleerde in de tweede helft van de jaren 60 in boogie woogie en blues. Het is een primitieve pianostijl en de vorm is heerlijk. Tot 1974 werd niet van muzikale koers veranderd, maar wel vele malen van de bezetting. Van de oprichting is gitarist Ted Oberg de groep het langst trouw gebleven. Laten we gaan luisteren naar Living Blues Boogie. church. Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day to day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money, but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Woke up late one time seeing stars as I'm rubbing my eyes And I felt like there were two days missing as I focused on the time Then I made my way to the kitchen But I had to stop from the shock of what I some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, shut up. bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. everybody's smiling, it's so inviting. No, oh, short on money, but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late, and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on, and suddenly everything is right. excuse. So I'm wearing my brand new shoes. New Shoes van Paolo Nutini. Ja, ik heb een eh, prachtige cd met een vuurtoren erop eh, in mijn handen van Silje Nergaard. En die heet ook Nightwatch. En er staan echt een aantal heerlijke, relaxte nummers op. En na het geweld wat we de afgelopen periode met een aantal nummers over u heen hebben gestort... denk ik dat het goed is om nu even wat rustiger aan te doen. This is not America. A little piece of you, a little piece in me. America. Blossom fails to bloom the season. Promise not to stare too long. This is North America. This is not. my money on other women. You take zit er alweer bijna op. Deze zondagochtend van 10 tot 12 uur met CFN Jazz met Fred Koosberg en...